Ze had een belastingsschuld en Noorwegen moet dat niet proberen te rechtvaardigen. Al dus Teheran, dat de Noorse ambassadeur op het matje heeft geroepen. Volgens Ebadi werd donderdag de medaille en de oorkonde van haar Nobelprijs van de Vrede in beslag genomen. Ook werd de bankrekening waar het prijzengeld op staat bevroren. Noorwegen is geschokt en zegt dat het voor het eerst is in het 108-jarige bestaan van een Nobelprijs dat een regering beslag legt op een prijs. In Rusland zijn bij een treinontsporing 22 mensen om het leven gekomen en 55 gewond geraakt. De Neva Express was onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg toen drie of vier rijtuigen uit de rails liepen. Volgens onbevestigde berichten is naast het spoor een krater gevonden van een meter doorsnee. Dat zou kunnen duiden op sabotage. De lijn tussen de eerste en tweede stad van Rusland, een van de drukste van het land, was twee keer doelwit van een aanslag. In augustus 2007 ontplofte op het spoor een bom. Zo'n 30 passagiers raakten toen gewond. En tien jaar daarvoor ontplofte in een bom in een treintoilet, waarbij vijf doden vielen. De Amerikaanse geheime dienst heeft het boetekleed aangetrokken voor het toelaten van een onuitgenodigd echtpaar tot een staatsdiner van president Obama voor de Indiaanse premier Singh. We zijn bezorgd en in verlegenheid gebracht en we zullen er alles aan doen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, staat in een verklaring van de directeur van de geheime dienst. Het echtpaar Salahi kwam het Witte Huis binnen...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 En hier zat hij dan maar weer, met meer vrijheid dan hem lief was.